Het is 5 juni 2019. En dit jaar, ja, deze maand is het dan 10 jaar geleden dat hij overleed. Later deze maand op 25 juni. 10 jaar geleden dat Michael Jackson overleed. Dit uh, samen met de Jacksons natuurlijk. Het kwam van het album Triumph uit 1980 op hetzelfde album stonden ook eh, nou, bijvoorbeeld eh, Can You Feel It. Dat was natuurlijk ook eh, de grote hit. Lovely One, ook wel een succesje. Ja, en je had deze. Dit was de favoriet van uw discjockey. En juist die deed weer bijna niks. Kwam niet verder dan de tipperade. Jammer is dat, want alleen die baslijn al op het begin. Ting, ting, ting, ting. Heerlijk. Jackson's Walk Right Now, daarmee officieel begonnen, is een nieuwe...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 McFadden en Whitehead en Ain't No Stopping Us Now. Zometeen eh, weer even ja, iets nieuws uh, eh, voorschoten, iets nieuws draaien. Maar nu eerst, ja, na gisteravond, dan kan deze weer, hè. Een heel zomers liedje. Ook al doet de titel anders vermoeden. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Ja, after the storm. Want gisteravond ging het nogal los. Dan denk ik, ja, dan draai ik hem ook after the storm. Kali Jutjes, samen met Tyler the Creator en Bootsy Collins. Dit is After the Storm. Did you ever van vorig jaar. Van eh, Kali Uchis. Kwam van haar album Isolation. Stonden wel meer eh, samenwerkingen op. Is ook nog uitgeroepen meerdere malen vorig jaar tot eh, een van de betere albums van 2018. Eh, Dit was samen met een ander groot talent, Tyler the Creator. En natuurlijk ja, een, een, een, held uit het genre, Bootsy Collins. Hè, ook van Funkadelic en ehm, ehm, Parliament, zoals dat, ja, zo heette Funkadelic eerder. Um, After the Storm, nou, die kunnen we mooi gebruiken na, gisteravond. En dan ook nog inclusief dondergeluiden. Hè? Ik zou even nog een stukje begin laten horen hier. Ja, inclusief dondergeluid. Ehm, dan ja, ook af en toe eh, even weer iets, iets, nieuws laten horen. Want dit was dan eh, van vorig jaar. Deze die is echt helemaal nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Vers van de pers. Heb ik je afgelopen, ja, vorige week, vorige week voor het eerst laten horen. En het gaat hier om een dame genaamd Juna. En eh, afgelopen weekend kwam hij voorbij hoor. Ja, het was eigenlijk de soundtrack van afgelopen weekend tijdens de barbecue. En dan dit lekkere nieuwe liedje. voelt een beetje als Calvin Harris achtergaan. Een beetje de mix van funk en dance. Blank Marquis is dit. We were friends, now I see the end. You got caught just trying to be someone you're not pretending that you care, but you care for my connections. you. I said I'm the same as dude. You wanna call me brand new like it's all my fault, but that's what you won't do. Nah, now don't try to start me. Think I'm your John T. and Paul McCartney. Call me a wall, nothing on the marquee, but we both co-headline the party. Yeah, you were right beside me. Next day, try to criticize me. You used to love me, now you despise me. But at this point, nothing could surprise me, I know. you without me? out my your own POV. Who are you without me? You're just a blank Tryna cut my your own POV. Mm. Uh, uh, uh, yeah. Nou pas voor de eerste keer eh, eerlijk gezegd. Maar er zit ook uh, plaatkraak in. In dit liedje. Er zit plaatkraak in, heel de tijd. heel, heel, heel, heel hip tegenwoordig, uh, plaatkraak in je plaat. Wordt, wordt wel meer gedaan. een nieuwe single van uh, Yuna. En de rapper, het rappertje dat je hoorde, dat was g Easy. Blijft, blijft een grappige zin vinden in dit nummer. Think I'm your John to your Paul McCartney. Ja, 65 jaar geleden of zo. 55. Nee, wat is het? Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Maar in ieder geval vandaag, eh, jaren geleden, de Beatles eh, in Nederland. we voor de rest eh, niks van draaien. Dat doen we vrijdag wel weer, hè. Want we draaien alleen maar soul, funk, jazz. Ook een beetje disco. Ja, dat valt dan weer onder deze categorie, disco. Dit was Yuna en G-Eazy, Blank Marquee. Helemaal nieuw, lekker zobers. Ja, en dan, ja, ik, zei het al, disco dit is wel een beetje disco hoor. Begin, begin jaren 80 dit. Eén hit hadden ze. Dat was deze. En ik kan ook nog wel zeggen, ehm, straks in het volgende uur, ah, dan mag ik iets bekendmaken. Heeft alles te maken ook met dit programma. Nou, kom ik volgende uur wel op terug. Nu dus eerst Delegation en Put a Little Love on Me. In eh, Nederland was dit de enige hit. Van eh, 1980 volgens mij. Put a little love on me in, eh, in Amerika en in, ehm, ja, Groot-Brittannië. Daar hadden ze meer hits. Daar kwamen ze ook vandaan uit Groot-Brittannië. Ze bestonden een jaartje of, wat zal het zijn geweest? 25. Toch nog best lang gestaan. Van 1975 tot 1999. Put a little love on me van Delegation. Het is tijd voor een hip-hop classic. Terug naar 1993 met Cypress Hill. and insane in the brain. snatch my crops. These pigs wanna blow my house. Brazil. Groot in de jaren 90. Bracht eh, voornamelijk eh, ja, een beetje van die West Coast-achtige South hip-hop uit. Een klassieker dit, maar eh, een hit werd het nooit, in ieder geval niet in Nederland. Cypress en... Ja, precies. Mooi, al, allerlei samples erin. Insane in the Brain. Oké, ehm, even kijken. Uit, eh, ja, sinds 1988, eh, sinds eh, dat jaar bestaan ze al. Ook een, een, een, act die al sinds 1988 bestaat is Cassius. En ook weer groot in de 90s. Die hebben nu een, een nou, nieuwe single uit. Die is best vrij. Vrij zomers ook. Zomerse klanken. En die mogen hier natuurlijk, nou, die, die horen hier thuis hè. En ook in de categorie extreem dansbaar. Dus dan zit je hier goed. Een nieuwe kerstje samen met All en Don't Let Me Be. nieuwe single van eh, Cassius samen met All. Eh, Volgens mij horen die dan eh, op, op vocalen. Volgens mij wel, ja. Ja, ja, ja dat is All. Dus schrijf met O-W-L-L-E. Cassius en All, de nieuwe single Don't Let Me Be. Don't Let Me Be Misunderstood. Nee, dat is iets heel anders. Um, Cassius, zo uh, heet dit project. Uit Frankrijk komt het. En ehm, in de 90s hadden ze al een klein alternatief dancehitje. Dat was met, met deze. Ik dacht, dan doe ik die gewoon er meteen uh, achteraan. Best lang niet gehoord eh, ook. Maar één, keer, uh, één keertje eerder gedraaid. Nieuwe single heet dus Don't Let Me Be samen met All. Ja, en dit is dan die, nou, dat klassiekertje. Klassiekertje van ze. En die heet Cassius 1999. Ja, je hoeft je niet af te laten leiden door de titel, want hij komt ook uit datzelfde jaar. Cassius. Maar daar met een oudje van zeg. ook goed. Cassius. Hij gaat in een langzaam onder water. Cassius 1999 en uh, dat jaartal komt hij ook daarvoor eh, de nieuwe single van ze. Samen met All and Don't Let Me Be. Verder 16 brak dus nog eh, een, ja, het laatste album uit. stonden nou, ehm, nou fijne samenwerkingen op. Samen met Cat Power, Wyan Tedder, Pharrell Williams. Nou, dat zijn niet de meeste namen hoor. Cassius en Cassius 1999. Nou, dan kunnen we daarna natuurlijk maar één plaat draaien. En dat is van de Prince. The Prince of Pop. Ja, als er een reden is om hem te draaien, dan moet je die ook met beide handen aanpakken. Nou, dat doe ik. Prince, een van zijn allereerste hits, 1999. In tegendeel uh, tot is 1999 komt dit natuurlijk niet uit... Eh, precies. Uit 1982. Later eh, in 1999 werd het nog wel een keertje een hit, doordat het toen meteen in de eerste week van het jaar alarmschijf werd komt komende vrijdag ook iets nieuws uit van Prince. Ehm, ja, een soort verzamel um, cd'tje, LP'tje gaat het worden. Originals gaat dat heten. En daarop komen eh, ja, allerlei ehm, nou, originals te staan. Hè? De, de, plaatnaam die zegt het eigenlijk al. Van nou, liedjes van hits, classics die hij nou, schreef. Voornamelijk voor anderen zie ik hier. Sexular, Jungle Love, Manic Monday staat er ook op. Eh, Holly Rock, The Glamorous Life, Nothing Compares to You. Allemaal daarvan eh, de originale afname. Prince, 1999, daarvoor Cassius en 1999. Deze gast, die is nog maar 19. Ja, vorige week ook gedraaid. 19 jaar, helemaal nieuw talent. Ja, en ik ben helemaal fan van zijn liedje. En ik kan het keer op keer blijven horen, want het duurt maar 2,5 minuten. Het is van Los Retros en het liedje heet Friends. Making me fall in love with you is easy, too easy to do. or more. I hope it's more than just friends. Friends. Wanting to be your friend just to feel the drama where we pretend. Niels Wade was de nieuwe single. Nog maar 19 jaar is eh, deze gast. Friends, zo heet eh, deze nieuwe single. En dit is de vijfde Beatle, Billy Preston. Will it go round in circles? friend once in a while. I've got a story, ain't got no mother. Let the bad guy win every once in a while. When it go round in circles, when it fly high like a bird up in the sky, when it go round. around. I've got a dance, I ain't got no steps. I'm gonna let the music move me around. Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? Will it go round in circles? Will it fly high like a bird? Ah, lekker! lekker. Mondharmonicaatje erbij. Billy Preston, Will It Go Round in Circles. Like a bird up in the sky. Daarover gesproken, de B-kant. Ja, want dit was natuurlijk de vijfde Beatle, hè. De vijfde Beatle, maar ehm, hij had ook nog andere hits met uh, Sarita, eh, It Will Come In Time, With You I'm Born Again, allemaal uitgebracht op Motown. Maar hij had ook gewoon eh, die nummer 1 Get Back, hè? exact 15 jaar geleden op, op nummer 1 in de top 40. Get Back met, met de Beatles, dus hij werd ook wel de vijfde Beatle genoemd, deze Billy Preston. Dit was een andere van hem, Will It Go Round In Circles, mega grote hit in, in Nederland, of in Amerika moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Mega grote hit in Amerika, twee weken stond het bovenaan de Billboard het 100. Maar um, ehm, kijk, ook nog ehm, meer dan een miljoen eh, keer eh, verkocht daar in eh, Amerika. In Nederland deed het helemaal niks. Het kwam niet verder dan de tipperaden. Dit ontzettend lekkere liedje, wat je naar mijn mening veel te weinig hoort. Billy Preston, Will It Go Round in Circles. En dan nog maar even een link met de Beatles te leggen. De, B-kant, ja, nou ga ik echt de Leo Blokhuis weer uithalen, maar de B-kant, dat was een cover van Blackbird, weer van de Beatles. Hè? Bird Up in the Sky, hij zong het ook op Will It Go Round in Circles. Nou, even een klein stukje dan van de, eh, de cover van Billy Preston van Blackbird van de Beatles. Geschreven door Paul McCartney. Ja, zo ga je niet dit. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You're only waiting for this moment to rise. Blackbird Fly. Ja, is mooi toch? Billy Preston en Blackbird. Dat is dus de B-kant van uh, Will It Go Round in Circles. Mega grote hitters in Amerika. Twee weken daarbovenaan de hitlijsten. In Nederland dus niet verder dan de tipparade. Ja, en dan nu we blijven een beetje in de jaren 70. Nou, dat is niet helemaal waar. Dit nummer zelf komt uit 2001, maar er zitten wel twee samples in van liedjes ehm, uit, ehm, de, uit de 70s. Zometeen vertel ik je welke. Brand van 3000. Van 3000. Hij gaf eh, dit eh, nummer van Curtis Mayfield gaf hij een, eh, ja, een beetje een, nieuw jasje. Ja, een beetje een nieuwe fleurigheid erin. Ehm, Curtis Mayfield, dat was duidelijk hè, dat dat de eerste sample was. Move on up. Maar er zat er nog eentje in, ook uit begin jaren 70. Dat was Rocking Down the Highway van de Doobie Brothers. To be or not to be. Brand van 3000 en uh, Astound, zo heet dan uiteindelijk dit, eh, deze nieuwe uitgave uit eh, begin Zero's. Over nieuwe uitgaven gesproken, dit is helemaal nieuw. Mavis Staples, die heeft een nieuw album uit, We Get By heet dat. fantastisch album, ga het checken, is vanaf 15e plaat is dat. Geproduceerd door Ben Harper en die doet ook mee op de nieuwe single. Dat is de titeltrack, We Get By. We Get By, on love and faith. We get by with a smile on our face. We get by with help from our kin. We get by through thick and through thin. We get by. We get by. No matter what happens, I'll be there for you it was just the other day I heard from my old friend. She was going through changes once again. Matters of the head, matters of the heart. May be too early to tell but it's never too late to start. We get by, we get by. No matter how long I'll be waiting here for you, we get by, we get by, we get by. No matter how long I'll be waiting. by day, line by line. If you don't have yours, you sure got mine. We get by, we get by day by day. We get by in our own way. We get by get by. No matter how happens, I'll be there for you. We get by. We get by. Ze komen langs, ze komen langs. We get by. No matter how long, I'll be waiting here for you. We get by. No matter how long, I'll come running. what happens? What I'll happens? Be I'll be there for you. Ja, dat is een voordeel bij, uh, bij Mavis Staples. Als zij eh, een nieuwe plaat uitbrengt, dan is het gewoon altijd goed. Maakt niet uit, het is altijd goed. Mavis Staples, oh wacht, dat is een eh, tikfout. Staples, met een S. Ja, dat is fijn. Uit de Staples hè, natuurlijk. Maar ook al heel lang solo eh, actief. En ze doet het niet meer voor de love. For the love of money. Nee. Je kunt je ook eh, abonneren op eh, de podcast. Dan krijg je gewoon deze eh, ja, uitzending als het ware standaard in je mailboxje. Dan moet je even naar de Facebookpagina gaan. Facebook.com slash breekdeweeklog. Dan moet ik eerlijk zijn. De laatste uitzending, de laatste drie of zo, die moet ik nog opzetten. Maar dan heb je meteen zes uur aan dikke vette soul en funk. Dit zijn de OJ's. Love of Money. Je mag zelf kiezen in eh, dit geval. Ook ontzettend vaak uh, gesampled. Ja, veel liedjes eh, die zijn gesampled. Of ehm, ja, die iets hebben gesampled natuurlijk. Dit was voor de Love of Money van de OJ's. Heel vaak gesampled deze. Misschien over de 100 keer. 111 om precies te zijn zie ik hier. De, de site, Who Sampled heet die site. En die houdt het allemaal heel mooi bij. Dan kun je ook eh, in maximaal zes stappen van Gerard Joling naar bijvoorbeeld eh, nou, de OJ's. Zo snel gaat dat. De bekendste is nu misschien wel van Faith Evans. Eh, Chaka Khan, Chaka altijd wat mij betreft. Dit was Een eh, Nobody. Zometeen maken we iets leuks bekend. Na het nieuws van 10 uur, Erik van Vliet. Dit is het lokale Omroep regio nieuws. In Riel wordt een kleinschalige dagbesteding gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Onder de naam De Parel van Riel. Het monumentale pand tegenover de kerk in Riel wordt daarvoor gereserveerd. Het pand staat aan de Kerkstraat nummer 6 stamt uit 1883 en was ook ooit een keer de burgemeesterswoning. De organisatie van de avondvierdaagse in Goorlen had de wandeltocht van afgelopen dinsdag afgelast. Dit in verband met de weersvoorspellingen. Dit deden zij op advies van Meteo Gilze, de meldkamer van de politie, de gemeente Goorlen en de Wandelbond. De avondvierdaagse in Goorlen zegt in de krant: We vinden het jammer om dit te moeten doen, maar we willen geen enkel risico nemen. De avondvierdaagse in Loon Zand en Moergestel gingen nog wel door. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in de regio Goorlen en Riel erbij de beide 20 graden. Het is bewolkt, het zonnetje schijnt af en toe en het regent ook regelmatig. De komende dagen blijft het weerbeeld hetzelfde, alleen vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer lichtelijk iets omhoog. Tot zover het lokale Omroep Goorlen regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl Aanstaande zondag is er tussen 12 en 2 weer een nieuwe uitzending van de grote Antikater Zondagmiddagshow. Te volgen via Ziggo kanaal 44, 105.6 FM en lokaleomroepgoorlen.nl slash live. Zorg dat je erbij bent. Eh, tot zondag! Voor de Kunst is het platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Op voordekunst.nl kun je bijdragen aan campagnes van heel veel verschillende makers. Voor je donatie krijg je altijd iets terug. Van eeuwige dank tot een kijkje achter de schermen. Van een handkus tot een huiskamerconcert. Zo wordt geven nog leuker. Doe het. Voor de kunst. Hatseplat. en NBMS. Iedere dinsdag van 7 tot 9. Meer dan 8000 deelnemers en meer dan 500 kilometer. Start Parijs en Hamburg. Finish de Binnenrotte in Rotterdam. Doel: het leven van mensen met kanker draaglijker maken. Dat is de Europa Run. Kom jij op tweede Pinksterdag de Europa Runners binnenhalen in Rotterdam?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 Even kijken, deze. Van haar allereerste album eh, kwam dat uit 1961. Rita in Person with the Ray Bryant Combo. Dit was nog eh, ver voor haar commerciële doorbraak. Je weet wel, met Respect en Think, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Nou, noem ze allemaal op. Al die hits die ze nou, vanaf mid jaren 60 ja, vanaf eh, midden jaren 60 scoorde. Maar dit was nog ver daarvoor, jaren daarvoor. Toen zag ik nog in de kerk zon en zo, hè, allemaal gospel. En dit was ja, een beetje jazzy-achtig, hè. Lekker Aretha Franklin en Want Be Long. En van uh, Aretha Franklin gaan we naar uh, de Crusaders. Yes! Zometeen uh, ga ik iets bekendmaken. Heeft alles te maken met dit programma. Zometeen daar meer over. Nu eerst de Crusaders. En hoe heet die plaat? 1979. Misschien wel het beste jaar ooit voor de popmuziek. Vorige uur was de tweede plaat ook al eens uit 1979. Eén nog stappen naar zwaar. Maar zal ik even wat noemen? Eh, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Don't Stop Me Now, Queen, Highway to Hell van ACDC, Police met Roxanne of eh, Eentje even uit dit eh, genre te noemen. September met Earth and the Fire. Allemaal uit 1979. Wat een jaar voor de muziek. Zo ook deze van eh, The Crusaders en Street Life. En dit is dan weer een liedje met een sample erin. Ja. Van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Dus de original die komt eigenlijk uit 1967. Maar toen was er een man genaamd Chris Mellonjack. En die maakte er eh, in 2013 So Good To Me van. Ja, en je moet maar even bedenken op een zomerse dag, hè, zoals afgelopen zondag. En dan liggend in het gras, sprietje in je mond. Ja, titel spreekboek delen, So Good To Me. dus bijna niet. Maar dit is eh, gewoon op vocalen dus Marvin Gaye. Ja, het origineel. Samen met Tammy Terrell. Nou, die hoor je hier dan niet. Of wel hier. Nou, heel vaak misschien ergens. Maar voornamelijk Marvin Gaye en If This World Were Mine. Dat is origineel. Dit was eh, de, de remix, zeg maar. Of in ieder geval een compleet nieuwe dansplaat uit 2013. Goed gedaan, uh, Chris Mellon Jack. So good to me. En het werd uitgebracht, het origineel in ieder geval, op Temla. Dat was dan weer een, eh, een soort sub ja, hoe noem je dat? Subplatenmaatschappij van Motown. En daarover gesproken, want ja, zeg je Motown, zeg je Marvin Gaye. En ik zou nog iets bekendmaken deze uitzending, want op woensdag 19 juni en op woensdag 26 juni, dan ga ik hem presenteren, de Motown Top 60. Dit jaar bestaat het eh, legendarische ja, muzieklabel, het beroemdste muzieklabel aller tijden bestaat dit jaar 60 jaar. En ehm, ja, we gaan, ik ga een, een, lijst maken. Ja, hij is nog niet eens af, maar hij komt eraan over twee weken. Dus eh, ja, op eh, de 19e dan hebben we dus de nummers 60 tot en met 31. En de week daarop de nummers uh, eh, 30 tot en met 1. En denk dan aan hits van onder andere Stevie Wonder, Smokey Robinson en The Miracles. maar dus ook Marvin Gaye, The Temptations, The, The Supremes. Alleen maar Motown dus. De 19e en de 26e. Dus over twee weken dan beginnen we. En over twee uitzendingen dan wordt die lijst verdeeld. En ja, dan hoor je ze. De 60 grootste Motown-hits aller tijden in de juiste volgorde. Natuurlijk alleen hier op lokale omroep horen. Maar nu eerst gewoon nog een de week tot aan 11 eh, uur vanavond nog even frikken. Met iets nieuws. Vorige week voor de eerste keer gedraaid. Deze nieuwe van Tuxedo en The Tuxedo Way. Tuxedo. We hebben al twee albums uit. Dus dat eh, duo met May Harvorn erin. En dit is de nieuwe single. Is nou uh, een paar weken uit. De Tuxedo Way, zo heet hij. En dit is weer een eh, original. Ja, om een of andere reden. Het is niet gepland of zo. Ik heb het niet expres gedaan. Ik kom er nou in één keer achter dat allerlei ja, platen die later ook nog een keer, keer zijn gesampled en een hit eh, zijn geworden in het programma heb zitten. Zoals deze van Forget Me Not, Patrice Russian. I'm the man in black. Ja, want dat werd het later in de jaren 90 natuurlijk. The man in black, Will Smith. Dit was het origineel van eh, Patrice Russian, Forget Me Nots. We kennen daar eigenlijk alleen van dit ene liedje. En eh, ik moet altijd een beetje denken aan uh, eh, Lillian D. Jackson. Dat is de zangeres van Spargo. Ja, ik trek altijd de associatie daarmee, want vind, vind ik het een beetje op lijken. Wij kennen er eigenlijk van dit ene liedje, Forget Me Not, wat nog niet eens zo'n heel grote hit werd. Nummer 23 in de top 40, maar wat toch wel een, eh, een klassieker is. Ja, en dat is ja, gewoon een leuk disco liedje zou je zeggen. Maar was een eh, muzikale dame hoor, ja. Um, Amerikaanse jazzpianist was ze, R&B-zangeres, ook componist, platenproducer, multi-instrumentalist, mooi woord, songwriter en muziekregisseur. En ehm, nou, dit nummer uit 1982 Forget Me Not ontving nog eh, een, Grammy Award nominatie voor beste vrouwelijke R&B vocale prestaties. Kijk. The Russian en Forget Me Not. Later dus eh, in de jaren 90 Will Smith en Men in Black. Dit komt uit eind jaren 80. De allereerste turn-up de bass uit ooit voor Joe Smooth en Promised Land. Joe's Move, Ja, we gaan de Smooth erin nog. The Promised Land. Misschien wel de allereerste turn op de knijter ooit dit. Uit 1989, dit jaar 30 jaar oud. En dan, uit de bak nieuwe muziek, is dit een nieuwe van Kraak en Smaak. En op uh, vocale Wolfgang Valburn. Ja, donkere man. Beetje James Brown-achtig, hoor maar. De nieuwe zin al. know you zodat dat hij zomaar terugkomt. En dan deze gewoon op het terrasje. Nieuwe single van Kraak en Smaak. Crack en Smack wordt dus ook wel genoemd in het buitenland. Dit is dan eh, met op vocale Wolfgang Valbrun. De nieuwe single 24 Hour Fling. Ja, lekker liedje. Aardig, aardig gedaan. Back to the 90s nu met uh, Marky Mark. Kennen we die nog? Marky Mark. Ja. Marky Mark Walberg. Want Mark Walberg, zo heet hij in het, in het echt. Vandaag eh, is hij 48 jaar geworden. Dus eh, nou, bij deze nog. Van harte gefeliciteerd. Dit is hij samen met de Funky Bunch. Want ja, daar scoorde hij begin jaren 90, 91 scoorde hij daar een eh, top 10 hit mee met deze Good Vibrations. Met gesampled Loletta Holloway, hè? Ja, Love Sensation. Dat is dan weer een van de meest uh, eh, gesampelde liedjes aller tijden. Later ook nog eh, een keren gedaan. via kanaal 919 van grijze Patty Labelle. Anderhalve week geleden, toen werd zij 75 eh, jaar. Ze was natuurlijk frontzangeres van de groep Label, Hè, die van eh, de nummer 1 het Voulez-vous coucher avec ma Testoire. Dit was eh, op solo, begin jaren 80, 82. Grote hit, nummer 2 in, de top 40. Samen met de, de Zin Michael McDonald. Dit was uh, On My Own. Daarvoor eh, Good Vibrations van ehm, niemand minder dan Marky Mark. Mark, Mark, Mark. Samen met ehm, eh, de Funky Bunch. Marky Mark Walberg en de Funky Bunch. Good Vibrations. Dat, 1991 kwam dat uit. Nederland top 10, maar ehm, in het buitenland, bijvoorbeeld Amerika, Zweden, Zwitserland, dat is overal nummer 1 geworden, dat liedje. Met dus ja, sample erin van Loletta Holloway. 1979, ehm, eh, toen kregen ze al wat bekendheid. Zij deed namelijk mee op de achtergrond op uh, eh, Relight My Fire van eh, Dan Hartman. Maar een jaar later ging ze het ook solo proberen met Love Sensation. In Nederland totaal geflopt, maar het nummer is wel zijn eigen leven een beetje gaan leiden. Want het werd gesampled door onder andere Black Box eind jaren 80 met Ride On Time. Maar dus ook in deze van Good Vibrations. Maar ja, het is, het is een van de meest gesampelde liedjes aller tijden. Dus ja, je kunt nog vele, vele, ja, um, ehm, voor beelden opnoemen. Eh, 2011 overleed ze eh, aan hartfalen. Zij werd 64 eh, jaar en ze liet vier kinderen en negen kleinkinderen achter. Grote familie. Grote familie van Lolette Alloway. Dit is een nieuwe Anderson Pack samen met Smokey Robinson. me so much fun. So now, how could we both forget? Telling each other we're the one. We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me. Closest in it two can be. Now we're strangers in the night. Awkward and the tight. Oh, baby, do we don't know so well. It'd be nice, add a little spice, try some new seduction. Show each other how, give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Mm, feel good. to run. de Baak samen met Smokey Robinson. Nou, die is natuurlijk ook heel belangrijk geweest voor Motown. Want mocht je later ingeschakeld zijn, nog niet volgende week. Volgende week is nog een regulier programma. Maar de week erop op 19 juni en 26 juni dan gaan we hem uitzenden in twee delen. De Motown Top 60. De 60 grootste hits eh, ooit eh, ja, gemaakt in, eh, in de Motown-staal dan. En ik verwacht dat Smokey Robinson en The Miracles met Tracks of My Tears... dat die wel hoog genoteerd zullen staan. Sowieso Smokey Robinson, hè, altijd lieve teksten. En dus een paar, het kan soms wat harder zijn. Hè. Dan gebruikt hij af en toe een, ja, het bitch of zo in zijn teksten. Maar hier, ja, dit is weer prachtig, heel lief, heel mooi gedaan. En it's easier to run away than to look forward what make you stay. Ja, prachtig. Nieuwe single Anderson Paak en Smokey Robinson. Ik draai hem al een tijdje en ehm, hij wordt maar beter. Komt misschien ook door de titel, Make It Better. Dan nu, War. En dan zonder Eric Burden. Dit is Cisco Kid. waar eh, Eric Burner van de Animals eh, ook nog een tijdje in heeft gezeten. Dat je niet in één keer iets heel anders doen, in één keer funk maken. Eric eh, Burden declares war. Maar af en toe ook gewoon een of andere bruine man op vocalen. Dit was de Cisco Kid. Ja, en dan zullen we nog even, even disco en zo. En het laatste kwartier van het programma, even disco. Want ja, Joe Tex, die ken misschien wel. Have You Ever, dat is mijn favoriet. Dat ik binnenkort misschien wel eens draaien. Dit was de hit daarna. En die is lekker dansbaar. Ain't gonna bum no more with no big fat woman. muziekje erbij. Showt hij ook zijn beste dansmoves. Nou, dat is niet te evenarig. Jotex. And ain't gonna bum no more. With no big fat woman. Ja, lekker liedje is dus, dit. En dan eh, voor de laatste keer eh, deze, dit, ja, in ieder geval deze aflevering iets nieuws. Het is eh, samen met Billie Eilish de ontdekking van 2019. Het is de zin van de Teskey Brothers. Hold me! Desky Brothers en de nieuwe single. 2 augustus komt er ook een nieuw album. Run Home Slow gaat het heten, dus daarvan het eerste voorproefje. Hold Me, zo heet hij. Ja, en dan zijn we alweer bijna aan het eind gekomen van eh, dit programma. De 19e en de 26e dus, de Motown Top 60. En vrijdag dan weer een nieuwe Head Top met de 100ste reportage van eh, de Platenzaak. your decision. The Three Degrees. Nou, het is wel iets warmer hoor. Laten we ook niet overdrijven. Dit was de eh, The Year of Decision. Tot zover. Deze uitzending van Het Houdt Niet Op. Of <laughs> Het Houdt Niet Op, nee. <laughs> van Breek de Week. Ik heb er nog eentje voor je. Komende eh, vrijdag is ze wel weer gewoon uh, daar niet op hoor. Nee, maak je geen zorgen. Ik heb er nog eentje voor je. Daarvoor gaan we terug naar lang vervlogen tijden. Terug naar 1962. Ik sluit af met een instrumental. De, de taal die we allemaal eh, kennen. Die we allemaal spreken, de instrumentaal. Ja. Booker T en de MG's. Green Onions. Ik spreek je vrijdag weer. Hoi hoi. Booker D en MG's. Dit is lokaal Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. En Green